Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Zuidland bij Spijkenisse is afgelopen avond iemand doodgeschoten. Het gebeurde in een woonwijk. Rond middernacht pakte de politie een verdachte op op de A15. De bestuurder van een auto crashte daar na een achtervolging. Mogelijk is hij betrokken geweest bij de schietpartij. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Iran heeft dit weekend zwaar bewapende agenten naar Koerdische steden in het land gestuurd om protesten de kop in te drukken. In één stad hebben ordentroepen volgens een mensenrechtenorganisatie zeker vier mensen gedood. De protesten door heel Iran begonnen in september na de dood van Massa Amini. De jonge Koerdisch-Iraanse vrouw overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. De protesten werden afgelopen week feller en zijn het hevigst in de Koerdische steden in het noordwesten van het land. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die in een LHBTI-club in de VS om zich heen schoot. De 22-jarige man doodde vijf mensen, 18 bezoekers raakten gewond. De club spreekt van een hate crime. Toen het gebeurde was er een feest aan de gang vanwege Transgender Day. Kamerleden voelen zich soms zo geïntimideerd dat ze hun mening in het openbaar voor zich houden. Ook merken ze in hun privéleven steeds sterker de gevolgen van de polarisatie van de samenleving. Dat zeggen ze in een onderzoek van de NOS. Bijna een kwart van de 51 deelnemers zegt dat ze uit angst voor bedreigingen of intimidaties hun mond wel eens hebben gehouden. Ook op sociale media gaan ze sommige onderwerpen uit de weg. Kamervoorzitter Bergman noemt dat afschuwelijk. Ze zegt dat het team dat Kamerleden bijstaat bij beveiligingszaken al eerder is uitgebreid vanwege bedreigingen en intimidaties.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 You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. shine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and bargains have been struck between the satin bulls and their bells.